Rutte met het NOS Journaal. De tegen Syrië, maar er nog niet over gestemd. Dat gebeurt mogelijk later deze week. De conceptrevolutie veroordeelt het neerslaan van de betogingen, eist een einde aan het geweld en roept op tot hervormingen. China en Rusland voelen er weinig voor om zich met Syrië te bemoeien en kunnen de resolutie met een veto blokkeren. Ze hebben niet gezegd of ze dat ook zullen doen. De resolutie is opgesteld door de meer Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. De Britse premier Cameron zei gisteren dat iedereen die tegenstemt dat doet voor eigen rekening. De zitting in de rechtszaak tegen Joran van der Sloot is uitgesteld. Hij moest in de Peruaanse hoofdstad Lima voor de rechter komen in verband met de dood van Stefanie Flores. Maar de zitting is een week uitgesteld, volgens de vader van Flores, omdat van der Sloot geen advocaat heeft. Vorige week trok zijn advocaat zich terug vanwege een verschil van mening. Stefanie Flores werd een jaar geleden doodgevonden in een hotelkamer in Lima, die ze deelde met Van der Sloot. Enkele dagen later werd Van der Sloot aangehouden in Chili. Na de 0-0 tegen Brazilië heeft het Nederlands elftal ook gelijk gespeeld tegen Uruguay. In Montevideo eindigde het oefenduel in 1-1. Acht minuten voor tijd scoorde Luis Suarez de openingstreffer. In de extra tijd maakte Dirk Kuit gelijk. In de Grote oceaan is de eerste orkaan van dit seizoen actief. De tropische storm Adrian is uitgegroeid tot een orkaan van de lichtste categorie met windsnelheden tot 120 km per uur. Weerkundigen verwachten niet dat Adrian aan land gaat, maar de westkust van Mexico, ten noorden van Acapulco, kan de komende dagen wel te maken krijgen met uitschieters van de orkaan. Het weer nog vannacht droog en een graad of 8.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 Obrigado. give some prudence and let your friends So we can rejoice truth. you So imagine who the insecure. don't be a drag, just be a queen Whether you are broke or evergreen Your back won't bend, your love is set No Lebanese, your Orient Roll tide, listen to the deep voice I wake up from here deep rejoice And love yourself soul today Cause baby, you were born Now let it set fire Let's be drowned life. the light On the right track, baby I was born to survive No matter what I'm facing ook op internet. www.zfmzandvoort.nl right. no sign Het op 106.9 FM get back home I'm never ik ben to home I'm getting low Well, me I like your himself to, to 汹涌澎湃。